is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De punten die Nederland geeft bij het Songfestival... worden waarschijnlijk door een van de presentatoren voorgelezen. Nicky de Jager zou de punten namens Nederland uitdelen... maar na de disqualificatie van Joost Klein heeft ze daar geen zin in heeft het besluit genomen samen met Avro Tros. We voelen ons niet geroepen om live punten uit te delen. Net als Nicky hadden we ons deze avond heel anders voorgesteld, zegt de omroep in een verklaring. NPO Radio 2 dat het Songfestival vanavond uitzendt. heeft het halve uur voor het begin alleen maar Europapa gedraaid. Vijf keer de lange versie, één keer de live versie en als laatste de korte versie van Europapa. Ook de Songfestival Top 50 die Radio 2 voor de finale zou uitzenden is geschrapt. De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan maandag verder. Na afloop van de gesprekken van vandaag wil de PVV-leider Wilders alleen kwijt dat er maandag verder wordt gesproken. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zijn tevreden over de voortgang. Het lastigste punt bij de onderhandelingen zijn de financiën, zijn Van Zwol. Vooral VVD en NSC willen het begrotingstekort niet te hoog laten oplopen. PVV en BBB hebben daar minder moeite mee. Eerder vandaag zei Geert Wilders dat hij een premierskandidaat heeft benaderd. Hij noemde geen naam en ook de andere partijleiders wilden daar niets over zeggen. In Amsterdam is opnieuw gedemonstreerd voor de Palestijnen. Officieel ging het om de herdenking van wat de Palestijnen de Nakwa noemen, de catastrofe. Toen in 1948 de staat Israël werd gesticht en zo'n 700.000 Palestijnen op de vlucht sloegen of werden verdreven. De betoging verliep rustig op één incident na, waarbij een kleine groep mensen demonstranten aanviel. De politie heeft zeven mensen aangehouden. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen weer vrij zonnig en droog.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 I just want to get funky. If you like getting funky, Mr. Bro, let's get funky with that wife. Look at him. right, it again. en een Start Started again. intense global house vibes. Hosted by DJ Malzo. Mainstage Live in the mix.